Wel was de dienst bij sommige dingen wat te stellig. Zo is niet met zekerheid te zeggen dat de school contact had... met een terroristische groepering. Ook was niet duidelijk dat de lessen een salafistisch karakter hadden. Intussen gaan de rechtszaken die de school heeft aangespannen gewoon door. Half januari besluit de rechter of de school open blijft. Ivo Opstelten heeft zich als minister van Justitie persoonlijk bemoeid met de communicatie van het Openbaar Ministerie in de Minder Marokkanenzaak tegen Geert Wilders. Dat concludeert RTL Nieuws op basis van een oude interne mail van de persvoorlichting van het OM. Daarin staat dat de minister niet akkoord is met de woordvoering en twee persberichten wil. Volgens PVV-leider Wilders bewijst dit dat Opstelten zich direct heeft bemoeid met de zaak. Minister Grapperhaus laat zelf ook nog onderzoek doen naar eventuele bemoeienis. Boeren in Brabant krijgen negen maanden langer de tijd om aan de verscherpte milieuregels voor stallen te voldoen. De gedeputeerde Staten van Brabant heeft dit besloten om ze tot 1 januari 2021 de tijd te geven om een vergunning in te dienen voor een nieuwe stal in plaats van 1 april komend jaar. Volgens boerenorganisatie ZLTO is ook de nieuwe deadline niet haalbaar omdat er nu nog te weinig stalsystemen beschikbaar zijn om aan die nieuwe milieuregels te voldoen. ZLTO wil dat boeren tot 2028 de tijd krijgen, wat in andere provincies wel het geval is. En de 19-jarige Amsterdammer die dreigde te worden uitgezet is vrijgelaten. Daniel Buter, die in Nederland is geboren maar geen Nederlands paspoort heeft... komt vrij omdat er een nieuwe aanvraag is ingediend voor een verblijfsvergunning. Het is nog niet zeker dat hij in Nederland mag blijven. Volgens de advocaat van de 19-jarige man wilde IND hem uitzetten naar de Dominicaanse Republiek. Het geboorteland van zijn ouders. Daarover ontstond veel verontwaardiging. Een petitie om Buter vrij te krijgen werd door tienduizenden mensen ondertekend. En het weer tot vanavond eh, van tijd tot tijd... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Een regenachtige vrijdagmiddagspits met vooral vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag. De nasleep van een ongeluk bij Zoeterwoude Rijndijk. Daardoor drie kwartier vertraging vanaf Hoofddorp. Alle rijstroken zijn wel weer open.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 The sixth thing at Christmas that's credit card. Hangovers. Rigging up these lights. And finding a Christmas tree. The seventh thing at Christmas that's such a pain to me. The Salvation Army. Facing my in-laws. Five months of bills. Sending Christmas cards. Oh, jeez. I'm trying to rig up these lights. And finding a Christmas tree. The eighth thing at Christmas that's such a pain to me. out these cards. Uh, you just get me a beer, huh? Well, we have no extension cords. I'm finding a Christmas tree, but nothing at Christmas that's such a pain to me. Finding parking spaces. Daddy, I want some candy. Donations. Facing my in-laws. I want some bills. Writing out those Christmas cards. Hangovers. Now why the hell are they blinking? I'm finding a Christmas tree at Christmas, such a not included. No parking spaces. Buy me something! Get a job, you facing laws Yo-ho, sending Christmas cards. Oh, look at this. One light goes out, they all go out! finding a Christmas tree. The eleventh thing at Christmas, that's such a pain to me. TV special. not included. No parking spaces. Five months of Oh, I don't even know half these people. Uh, who's got the toilet paper? Get a flashlight and no fuse. And a Christmas tree. Christmas that's such a pain to me. Singing Christmas carols. Sale TV special. Batteries not included. No parking. Shut up, you! Fine, you're so smart, you ring up the lights! I see him. she from the drama Only wanna do it once real bad Go make you you're there allemaal fijne dagen